Die kunnen niet allemaal worden gehonoreerd... omdat er voor een te hoog bedrag aan subsidie is aangevraagd. Met de aftapwet krijgen de inlichtingen en veiligheidsdiensten... ruimere bevoegdheden om internetverkeer af te tappen. Het referendum erover is tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. In de auto die de politie vanavond bij Dordrecht op de A16 heeft klemgereden... zijn geen vuurwapens gevonden. De politie zette de auto langs de kant na telefoontjes van automobilisten... Die waarschuwde dat er was geschoten vanuit een auto met Belgisch kenteken. Met getrokken pistolen hebben agenten de vier inzittenden uit laten stappen. De A16 was enige tijd in de richting van Breda afgesloten. In Groot-Brittannië is ophef ontstaan over een oproep van de leider van de raad van het stadsdeel Windsor. Hij vraagt de politie alle wettelijke middelen in te zetten om de daklozen voor het koninklijk huwelijk van prins Harry en Meghan Markle van straat te halen. Hulporganisaties zijn daar woedend over ze vinden dat de politicus de politie wil gebruiken om een goede indruk te maken op de bezoekers van het huwelijk. Het weer bewolkt met vooral in het noordoosten regen of motregen. Er staat een krachtige wind, aan zee tijdelijk hard of stormachtig. Vannacht blijft het overal droog en is het een graad of 5. Morgen wisselen bewolkt met af en toe een bui.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 En we gaan beginnen naar nog een uurtje nieuwheidsmuziek. Dat doen we met even kijken wie hebben we op ons lijstje staan. Isadar, ook een goede bekende, met zijn nieuwe album Near the Edge of a Different Light. Ehm, even kijken, en het nummer 2, die komt uit de stal van Ark Music. Ark Music, het world and folk label van de wereld. Ja, dan komt echt de hele wereld samen bij eh, deze beste mensen. Ehm, zij, maar ze blijven dicht bij huis. Het is een Engels label. En het gaat om de Ier John Duhan. En hij maakte de, eh, het album The Irishman Finest Collection. Nou ja, dat mag je zelf gaan beoordelen. Of het wel zo finest is. Veel plezier. Peacefulradio.info vind je alle informatie en dit programma in muziek terug. dogs are barking, little girls sing, and the chapel bell begins to ring. Someone deals Bobby a king, and the pavement money starts to ring, and the street is drifting into evening while the sun is going down. I'm just back there capturing the feeling, though it's just another town. sun is going down. I'm just back there capturing the feeling, though it's just another town. Just another town. is softly blown. Your nurse is on her way to the shops. The epileptic suddenly drops. Down the hill, my father's in the docks. Bobby throws down a pair of queens.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 Ook in stroken voor de kust van Californië en Florida kan wat hem betreft naar olie worden geboord. Milieuactivisten in die staten hebben tientallen jaren strijd geleverd tegen oliewinning op zee. Trump zei al tijdens zijn verkiezingscampagne dat hij meer olie, gas en kolen uit eigen land wil... Op dit moment wordt de meeste olie gewonnen in de Golf van Mexico. In totaal hebben 211 mensen en organisaties subsidie aangevraagd om campagne te voeren rond het referendum over de aftapwet. De referendumcommissie zegt dat de meeste aanvragen zijn gedaan door partijen die neutraal in het referendum staan. 23 subsidieverzoeken kwamen van mensen die voor de nieuwe wet zijn en 51 van tegenstanders. Die kunnen niet allemaal worden gehonoreerd omdat er voor een te hoog bedrag aan subsidie is aan.